Patrick met het NOS-journaal. CDA-partijleider Buma pleit er in de Volkskrant voor om 50 miljoen euro extra uit te trekken voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Het kabinet bezuinigt daar juist op. Volgens Buma kunnen de diensten met extra geld beter potentiële jihadgangers opsporen en in de gaten houden. De CDA-leider noemt het kabinet naïef. Hij vindt potentiële of terugkerende ISIS-strijders de grootste bedreiging voor de nationale veiligheid. In Panama zijn twee verschillende schoenen en botten gevonden... in de omgeving waar vijf dagen geleden spullen van Lisanne Vroon en Chris Kremers werden ontdekt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt verder onderzoek op verricht. De twee Nederlandse vrouwen worden vermist sinds begin april. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht. Dat heeft de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, op Wereldvluchtelingendag bekendgemaakt. Er waren eind vorig jaar 51,2 miljoen vluchtelingen, asielzoekers en binnenlands ontheemden. Dat zijn er 6 miljoen meer dan in 2012. Volgens de UNHCR komt de flinke toename vooral door de oorlog in Syrië. Eind vorig jaar waren 2,5 miljoen Syriërs uit hun land gevlucht en 6,5 miljoen waren op de vlucht in eigen land. KWF Kankerbestrijding wil dat een commissie gaat bepalen hoeveel een behandeling tegen kanker maximaal mag kosten. Daarmee moet willekeur worden voorkomen. Er komen steeds meer nieuwe dure kankermedicijnen bij, maar het budget voor de zorg is beperkt. En daarom vreest KWF dat sommige patiënten een duur middel wel krijgen en anderen niet, omdat het budget in hun ziekenhuis op is. Het weer. Het is bewolkt en er is regen. In het westen en zuiden breekt vandaag geleidelijk de zon door. De middagtemperatuur wordt 16 tot 19 graden. In het weekend schijnt de zon overal vaker en blijft het overwegend droog.